dat nu historie. Alleen de weten het nog goed. Nu zijn de akkers en de heide er niet meer. Maar hoor je het geraas van het verkeer? Nu zijn de akkers en de heide er niet meer. Maar hoor je het geraas van het verkeer? Vroeger had je nog die paardenjagers. lange, lange dagen aan het werk. En zondags met het koetsje naar de kerk. Nu zijn de akkers en de heiden er niet meer. Maar hoor je het geraas van het verkeer? Nu zijn de akkers. van het verkeer. Nu zijn de akkers en de heide er niet meer. Maar hoor je het geraas van het verkeer?